en een voorspoedige start. Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De Britse bank HSBC heeft een schikking ter waarde van anderhalf miljard euro getroffen met de Amerikaanse justitie. In ruil hiervoor wordt de bank niet vervolgd voor het doen van betalingen voor Mexicaanse drugskartels. Onderzoek door de Amerikaanse Senaat bracht in de zomer aan het licht dat de controle op verdachte geldtransacties bij HSBC ernstig tekortschoot. Vooral bij transacties in Mexico. Drugskartels konden zo grote bedragen in Amerika witwassen. Ook deed de bank zaken met landen die door Amerika op een zwarte lijst zijn gezet, zoals Iran... en zouden er via de bank terroristische groeperingen zijn gefinancierd. Het aantal vrouwen dat werkt is de afgelopen jaren niet verder gestegen. Uit onderzoek van het CBS en het SCP blijkt dat de arbeidsdeelname in 2010 en 2011 gelijk bleef. Sinds het eerste onderzoek in 2000 steeg het aantal werkende vrouwen vrijwel elk jaar... Steeds meer vrouwen bleven werken nadat ze kinderen hadden gekregen. De afgelopen jaren is de arbeidsdeelname blijven steken op 64 procent. Van de mannen werkt 80 procent. Volgens onderzoekers komt de stagnatie door de economische crisis. Veel vrouwen zijn werkloos geworden. In Belfast is het voor de achtste opeenvolgende dag tot rellen gekomen. Een agent ontsnapte aan de dood toen protestantse jongeren een benzinebom door de ruiten van zijn auto gooiden. De agent kon nog net op tijd wegkomen. De rellen braken vorige week uit nadat het stadsbestuur had besloten dat de Britse vlag alleen nog op feestdagen op het stadhuis mag wapperen. Veel protestantse inwoners zien dat als een provocatie, omdat zij vinden dat Noord-Ierland Brits moet blijven. Veel katholieken zijn voor aansluiting bij Ierland. Bij de rellen van de afgelopen week raakten 30 agenten gewond. Tientallen relschoppers zijn opgepakt. Het weer, vooral in de kustgebieden lichte winterse buien. In het binnenland ook opklaringen. Het vriest een paar graden en het kan glad zijn.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 It'd be a paradise and put up a fucking lie. They took all the trees and put them in a tree museum and charge the people a dollar and I have to see them. No, no, no, don't it always seem to go that you don't know what you got till it's gone. You'd be paradise and put up a pumpkin. now I heard the screen door slam And a big yellow taxi took my girl away Now don't it always seem to go That you don't know what you got till it's gone To be paradise, put up a parking lot Hey, nah, nah, don't it always seem to go That you don't know what you got till it's gone To be paradise up a parking lot. Why not? They pay paradise to put up a parking lot. like life hasn't been exactly as nice as it seems. is trying to get down. change. cry. I don't think about you all the time. when I do, I wonder why.